uur. Marnik met het NOS Journaal. Hulp bij zelfdoding wordt legaal in Nieuw-Zeeland. Bij een referendum over een euthanasiewet heeft volgens de voorlopige uitslag twee derde van de inwoners voorgestemd. Daarmee wordt euthanasie mogelijk voor terminaal zieken die naar verwachting niet lang meer leven en mensen die ondraaglijk lijden. Het referendum is bindend en de wet moet eind volgend jaar ingaan. Ruim 80 miljoen Amerikanen hebben inmiddels gestemd voor de presidentsverkiezingen. Dinsdag is pas de verkiezingsdag. Maar veel mensen hebben al eerder gestemd omdat ze de drukte bij stemlokalen vanwege corona willen vermijden. De verwachting is dat er dit jaar meer mensen gaan stemmen dan vier jaar geleden. In Frankrijk is om middernacht een nieuwe lockdown ingegaan. Inwoners mogen alleen nog naar buiten voor onder meer boodschappen en sporten in de straal van 1 kilometer. Ook zijn cafés, restaurants en veel winkels dicht en Fransen moeten in hun eigen regio blijven. De ruimtesonde van NASA, die vorige week op een planetoïde landde... is er toch in geslaagd om gruis mee te nemen. Vorige week bleek dat het ruimtevaartuig een deel van de lading verloor. Er werd zoveel materiaal verzameld dat stenen in de rand van de container bleven zitten. Hierdoor bleef de klep openstaan en ging er gruis verloren. Er is nu ruim 900 gram materiaal meegenomen, maar hoeveel precies wordt pas duidelijk als het ruimtevaartuig over drie jaar op aarde landt. In de Europa League heeft PSV met 2-1 gewonnen bij Ammonia Nicosia op Cyprus. Malen scoorde twee keer namens PSV. De winnende goal viel in blessuretijd. AZ won thuis met 4-1 van de Rijeka uit Kroatië. Goedmundsson scoorde twee keer. Feyenoord verloor in eigen huis van het Oostenrijkse Wolfsberger AC. Het werd 1-4. Wolfsberger kreeg drie penalties. Het weer. Af en toe wat regen of motregen. Overdag verandert er weinig. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 14 tot 16 graden.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 Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Así Es por ti, tú por mí. Es por ti, por mí. por ti, por mí. corazón sonaría son ¿Quién lo diría?